Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oekraïne krijgt binnenkort twee Patriot-raketsystemen van Duitsland. Daarmee kunnen ze zich beschermen tegen de grote Russische luchtaanvallen... waar Oekraïne bijna dagelijks mee te maken krijgt. De Duitse bondskanselier wil een stapje verder gaan en ook lange afstandswapens geven aan Oekraïne, zodat ze Rusland kunnen aanvallen. Maar dat gaat niet gebeuren, vertelt onze correspondent Gimbal Duk. De coalitiepartij SPD is daarop tegen, eh, eveneens ook als de meerderheid van de Duitse bevolking blijkt keer op keer uit onderzoeken. Omdat de angst te groot is dat Duitsland te betrokken raakt bij de oorlog. Dus daarom lijkt nu ook een beetje de koers van de Duitse regering dat ze vooral inzetten op verdediging, op defensieve wapens voor Oekraïne, in plaats van de offensieve wapens waarmee dus bijvoorbeeld ook de bron van de aanvallen kan worden aangevallen. Ja, dat is iets wat voor andere landen uitbesteed moet worden. Een man van 40 moet drie maanden de cel in omdat hij geen condoom gebruikte tijdens de seks. De vrouw met wie hij naar bed ging zei meerdere keren dat hij zo'n condoom om moest doen, maar dat weigerde hij. En de rechter ziet dat als verkrachting. Behalve die gevangenisstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan de vrouw. Het aantal woninginbraken heeft het laagste punt in jaren bereikt. In de eerste zes maanden van 2012 werd er nog ruim 43.000 keer ingebroken. In de eerste helft van dit jaar gebeurde dat nog maar minder dan 10.000 keer. Pas een bredere trend. Ook andere soorten criminaliteit, zoals moord en doodslag, komen de afgelopen jaren steeds minder voor. Ja, je moet niet eh, gek opkijken als je toevallig in Lisse bent. In eh, Zuid-Holland is dat. En allerlei ridders en prinsessen ziet lopen. Want 50.000 mensen hebben zich daar verzameld voor Castlefest. Een eh, festival dat helemaal draait om fantasy. We zijn dit jaar voor het eerst volledig uitverkocht. Dus alle dagen ja, zitten we vol. Dat, en ja, dat is natuurlijk ontzettend bijzonder, want dit jaar is onze 20 e editie. Drie mensen helemaal in het groen. Ja, wat zijn jullie precies? garbage goblins. Ja, zeker. Wij ruimen hier op. Ja. dat is wel moeilijk hoor. Vanuit het bos gaan zo huppatee in je naartoe. Ja. We rollen je eigenlijk gewoon naartoe. Ja, om een beetje een idee te geven. Iedere bezoeker is verkleed. Je kan boogschieten, offline tinderen. En net was er bijvoorbeeld een optreden van een Zweedse piratenband. Het weer dan nog. Vanavond is het nog steeds bewolkt. Dan zijn er wel iets minder buitjes. Morgen nog zo'n grijze dag met veel kans op regen. En lokaal ook onweer. De temperatuur dan tussen de 16 en 20 graden. ZFM dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken ongeveer 5 minuten vertraging... en op een paar wegen is het wel drukker. Op de A9 heb je 10 minuten oponthoud van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen.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 There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a net can be a star, There's feels like a barbarian still out. I'm losing my balance on the road.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 ze niet te klein en al hadden ze niet een losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven al de taal die men haar bijbracht had. Maar hij droeg terug gedrukt dat ze mij binnenkomen mat.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 Vanwege de 31 doden en meer dan 150 gewonden is vandaag een dag van rouw. Bij een Amerikaanse honkbalwedstrijd is een speler tijdens het duel overgestapt naar de tegenstander. De wedstrijd was nog niet afgelopen bij het verstrijken van de transfer deadline.